Ze wilde ook de militair in de provincie Kunduz bezoeken, maar vanwege het slechte weer gaat dat niet door. Merkel was drie keer eerder in Afghanistan voor een bezoek. De laatste keer was in december 2010. Op Schiphol is een medewerker van de marechaussee aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Ook een man uit Mexico is in verband met deze zaak gearresteerd. De Mexicaan had 4 kilo drugs bij zich, vermoedelijk cocaïne. Hij werd vrijdag op Schiphol aangehouden. Na onderzoek hield de marechaussee een tweede man aan, een Amsterdammer die bij de marechaussee werkt. Hij zou de man uit Mexico afhalen. De twee mannen zitten allebei nog vast. President Obama heeft zijn condolences overgebracht aan zijn Afghaanse collega Karzai over het bloedbad in Kandahar. Een Amerikaanse militair schoot in deze Afghaanse provincie 16 burgers dood. Obama sprak volgens het Witte Huis over een schokkende en tragische gebeurtenis. Hij beloofde Karzai dat de zaak zo snel mogelijk wordt onderzocht. De dader zou eerder een zenuwinzinking hebben gehad en hij zou in zijn eentje hebben gehandeld. De militair gaf zich na zijn daad over. In het zuiden van Limburg is gisteren een Belg doodgeschoten bij een mislukte drugsdeal. Volgens het Belgische persbureau Belga was een ruzie over de prijs van de drugs de aanleiding voor de schietpartij. De man is vermoedelijk in Kadir en Kier vlakbij Maastricht neergeschoten. De politie in Limburg bevestigt dat daar een schietincident is geweest, maar kan niet zeggen of de man uit België daarbij betrokken was. Het weer in de ochtend is het vooral in het oosten grijs. In de rest van het land zonnige periode.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 I said, get, get, get on down. I said, get, get, get on down. Hey, everybody, take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line.